Een dijkje had het begeven, waardoor een groot deel van de weg onder water was komen te staan. Rond 1 uur vannacht was de dijk hersteld en werd de weg weer vrijgegeven. De overlast door de regen houdt voorlopig nog aan. In verschillende delen van het land staan straten blank. Het KNMI verwacht de meeste overlast de komende uren in Gelderland en Overijssel. De Japanse autofabrikant Toyota roept opnieuw auto's terug in verband met een technisch probleem. Meer dan een miljoen auto's van de types Corolla en Matrix worden in Noord-Amerika teruggehaald omdat er iets mis is met de elektronica en de motor. Die kan daardoor haperen of uitvallen. Volgens Toyota heeft het euvel in zeker drie gevallen tot een ongeluk geleid met in totaal één licht gewonden. De terugroepactie van meer dan een miljoen auto's is een van de grootste van de laatste tijd voor Toyota. In totaal heeft de Japanse autofabrikant het afgelopen jaar zo'n 10 miljoen auto's teruggeroepen. De nieuwe Surinaamse president Bouterse is ziek. Hij heeft al zijn bevoegdheden voor een week overgedragen aan vicepresident Amirali. De vicepresident heeft dat meegedeeld aan het parlement in Paramaribo. Amirali is bij Bouterse op bezoek geweest. Volgens hem maakt hij het goed en hoeft niemand zich zorgen te maken. Bouterse werd op 12 augustus als president geïnstalleerd. Wat hij mankeert is niet bekendgemaakt. Surinaamse media melden dat hij knokkelkoorts heeft. PSV, AZ en Utrecht hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord haalde het niet. PSV plaatste zich ten koste van Sibir uit Rusland. AZ was te sterk voor Oktober uit Kazachstan. En Utrecht won thuis met 4-0 van Celtic.